René van Brakel met het NOS-journaal. Opnieuw is een Nederlander besmet met het MERS-virus. Het is een familielid van de man die gisteren als eerste Nederlander vanwege het virus wordt behandeld. Twee weken lang heeft ze een hotelkamer met de man gedeeld. Ze heeft in Saoedi-Arabië een dromedarische boerderij bezocht. De afgelopen weken verspreidt het MERS-virus zich vooral in Saoedi-Arabië. Daar zijn inmiddels 147 mensen overleden aan het virus. Premier Rutte noemt het aantal asielzoekers dat vooral vanuit Eritrea naar Nederland komt slecht nieuws. Het gaat volgens hem om grote aantallen die voor een land als Nederland niet zijn op te vangen. Staatssecretaris Steven zei gisteren dat er de laatste tijd duizend asielzoekers per week naar Nederland komen. De Tweede Kamer debatteert nu over de kwestie. De Belgische oud-premier Jean-Luc Dehaene is overleden. De christendemocraat leidde kabinetten van 1992 tot 1999. Hij had een recht toe aanstel en werd daarom in België ook wel de loodgieter genoemd. De laatste jaren zat De Haan in het Europees Parlement. Hij leed aan alvleesklierkanker, maar stierf aan de gevolgen van een val. Hij was 73. Nieuwe onderhandelingen over een nieuwe CAO voor schoonmakers hebben nog niets opgeleverd. De vakbonden zijn boos dat de werkgevers een nieuw bod via de media bekend hebben gemaakt. De werkgevers bieden nu 5% meer loon, de bonden eisen 10%. De oud-eigenaar van kinderdagverblijf het Hofnarretje wordt definitief niet vervolgd in de Amsterdamse zedenzaak. Politie en justitie hebben de afgelopen anderhalf jaar nieuw onderzoek gedaan op verzoek van de ouders van de slachtoffers. Die zeggen dat de oud-eigenaar op de hoogte was van het misbruik, maar volgens het gerechtshof is dat niet gebleken. Het weer, de bewolking lost vanavond op en vannacht is het vrij koud, 3 tot 5 graden. Morgen zonnige periode en 16 tot 19 graden.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 A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiderslot 5 kilometer. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 10 kilometer. Er ligt piepschuim op de weg. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidschendam 6 kilometer. A10 de ring Zuid richting Amersfoort tussen Osdorp en Amstel Business Park 7. A12 Utrecht richting Den Haag voor knooppunt Oudereen 5 kilometer. En van Arnhem naar Den Haag op de A12 bij knooppunt Oudereen 6. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht 7 kilometer. A27 Utrecht-Almere bij Beeldhoven 5. Van Utrecht naar Breda op de A27 bij Noorloos 5 kilometer is een ongeluk.